zanger Jimmy Ruffin overleden. Ruffin was verbonden aan het legendarische Motown-label... en brak in 1966 door met het nummer What Becomes of the Broken Hearted. In 1980 scoorde hij een wat bescheidener hit met Hold On To My Love. Jimmy is de oudere broer van David Ruffin, de leadzanger van The Temptations. Jimmy Ruffin was 78 jaar. Het weer de bewolking overheerst en op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af tot 6 graden, maar bij opklaringen is er kans op vorst aan de grond. Overdag af en toe zon, het blijft droog en dan wordt het 8 tot 10 graden.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 Het kabinet wil de erkenning op termijn wel mogelijk maken, maar dat moet volgens Koenders op een strategisch moment in het vredesproces als dat effectief en reëel is. De minister reageert op het pleidooi van zijn partijgenoot Servaas. Die zei eerder deze week dat de erkenning van een Palestijnse staat in het belang is van vrede en veiligheid in het Midden-Oosten. De minister zei er wel bij dat hij het goed vindt dat zijn partij de discussie heeft aangezwengeld. Uit de eerste voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in zes nieuw te vormen gemeenten blijkt dat vooral lokale partijen het goed doen. En van de landelijke partijen doen coalitiepartijen VVD en PvdA het slechter dan de oppositie. De SP is in thuisstad Os met negen zetels niet langer de grootste partij. Dat werd daar de lokale partij VDG met elf zetels. In Den Bosch is D66 de grote winnaar. Die partij krijgt er vijf zetels. Ook VVD, CDA en twee lokale partijen haalden in Den Bosch vijf zetels, maar ze kregen minder stemmen. In Alkmaar won de lokale partij OPA, de onafhankelijke partij Alkmaar. De opkomst was in de meeste gevallen lager dan bij de vorige verkiezingen. Landelijke politici zijn over het algemeen tevreden met de eerste uitslagen. Maar ze benadrukken ook dat die niet één op één naar de Haagse politiek kunnen worden vertaald. Een arrestatieteam heeft in Zeist drie meisjes van het dak gehaald van een jeugdinstelling. De gedetineerde meisjes waren afgelopen avond, kort na acht uur, het dak van de instelling voor probleemjongeren.